Jelle Visser met het NOS-journaal. Op de Sallandse Heuvelrug bij Holte woedt al urenlang een grote natuurbrand. Die brak vanmiddag de onbekende oorzaak uit in natuurgebied de Holteberg. Vanwege de droogte en de harde wind is de brandweer bang dat het vuur zich snel kan verspreiden. Mensen worden opgeroepen om weg te blijven. Volgens RTV Oost is de rook tot Vroomschoop te zien. Dat is een afstand van zo'n 20 kilometer. Tot 5 uur vanmiddag had 63% van de kiezers in Frankrijk gestemd... meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de vorige presidentsverkiezingen, vijf jaar geleden... was de opkomst rond dezelfde tijd 65 Volgens de laatste peilingen van afgelopen vrijdag... kan zittend president Macron rekenen op 57 van de stemmen. Zijn rivaal Marine Le Pen op 43 De stembureaus sluiten vanavond om 8 uur. Er zijn vandaag geen humanitaire corridors opgezet in de belegerde stad Mariupol. Volgens de Oekraïense autoriteiten wordt dat verhinderd door de Russen. Die willen niet ophouden met hun aanvallen... ondanks een oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Gutierrez tot een staakt het vuren. Gutierrez reist morgen naar Moskou om te praten over de situatie. Daarna bezoekt hij Kiev. Ook gisteren mislukte een poging om burgers te evacueren uit de havenstad. Het ging voornamelijk om vrouwen, ouderen en kinderen. Morgen wordt opnieuw geprobeerd om een veilige doorgang te creëren. Voor de kust van Tunesië zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen... toen ze op vier boten de kust van Italië probeerden te bereiken. Tien anderen zijn nog vermist. Op de boten zaten in totaal 120 vluchtelingen. De kustwacht van Tunesië heeft 98 mensen kunnen redden. Waardoor de boten zijn gezonken is niet duidelijk. En dan het weer. Vanavond zijn er wolken en opklaringen. Vannacht in het zuiden kans op een regenbui. De temperatuur daalt naar zo'n 5 tot 8 graden. Morgen in het zuiden nog een bui. In het noorden is het zonnig en droog. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden aan de A9 dit weekend staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 4 kilometer file tussen Knoop het Watergaasmeer en Muiden.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 Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendí en fuego, que no se enamore y hasta para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego.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 Give me the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been staring up at the grayest skies, trying to find myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse than my cloudy mind.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 Uh, Snap uh, uh, uh, your fingers now. uh, boy is back. The bounce is back. Uh, uh, uh, bounce is back. time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? black and white There was never wrong till there was right paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is this entertaining?